blijft voorlopig onder toezicht van jeugdzorg. De kinderrechter in Utrecht heeft de toezicht verlengd tot 1 juli 2010... De rechter vindt dat ze eerst het schooljaar moet afmaken en dat ze haar reis beter moet voorbereiden. Laura wilde deze zomer al vertrekken, maar de Raad voor de Kinderbescherming spande een rechtszaak aan. De Raad vindt het toch veel te gevaarlijk voor een meisje van 14. De rechter bepaalde toen dat er onderzoek gedaan moest worden en plaatste Laura onder voorlopig toezicht van jeugdzorg. Laura zei begin deze week zelf ook al dat ze eerst het schooljaar wil afmaken. De Franse ex-president Chirac moet terechtstaan wegens corruptie. Hij zou in de jaren 80 als burgemeester van Parijs een partij illegaal hebben gefinancierd. Hij zou partijleden op de loonlijst van Parijs hebben gezet zonder dat ze voor de gemeente werken. Het Openbaar Ministerie stelde na onderzoek vast dat er onvoldoende aanknopingspunten waren om Chirac te vervolgen, maar de onderzoeksrechter denkt daar anders over. Chirac houdt vol onschuldig te zijn en zegt dat de betrokken partijgenoten wel degelijk voor de gemeente Parijs hebben gewerkt. Minister Kramer wil woningen langs snelwegen beter beschermen tegen geluidsoverlast. Ze wil dat er geluidswanden worden geplaatst en dat woningen worden geïsoleerd. Volgens de nieuwe regels moeten er maatregelen worden genomen als het geluidsniveau op de snelweg boven de 65 decibel uitkomt en het geluidsniveau van het spoor boven de 70 decibel. Kramer verwacht ook veel van de stillere banden en motoren. Door de toename van het verkeer de afgelopen 25 jaar is de geluidsoverlast flink toegenomen en volstaan de huidige eisen niet meer. De verwachting is dat het kabinet vanmiddag instemt met de plannen van Kramer.